Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Door de versnelde aantal mantelzorgers de komende jaren halveren. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau... en het Planbureau voor de Leefomgeving in een gezamenlijk onderzoek. De meeste vrijwilligers die nu een ziek familielid helpen... zijn 50 jaar of ouder. Door de vergrijzing zal hun aantal in de komende jaren fors afnemen. Nu zijn er nog 15 potentiële mantelzorgers op elke 85-plusser... maar in 2040 zijn dat er nog maar zes. De onderzoekers vrezen dan ook dat de druk voor de mantelzorgers alleen nog maar verder zal toenemen. Vooral in regio's die sterk vergrijzen, zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Bedrijven in de pluimveesector lappen de regels nog te vaak aan hun laars. Zo hebben dieren volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vaak te weinig voer en drinkwater en zijn er nog vaak te weinig zitstokken. Verder raken dieren geregeld gewond tijdens het vangen en het vervoer en ook worden ze voor de slacht soms niet goed verdoofd. De NVWA ontdekt verder geregeld Campylobacter en Salmonella doordat er onhygiënisch wordt gewerkt. Ook wordt zo nu en dan antibiotica gebruikt waar dat niet mag. Minister Schouten van Landbouw zegt dat de NVWA strenger gaat optreden. Ze wil beterschap van de pluimveesector en maakt daar binnenkort afspraken over. De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, mag van de regering van Ecuador helemaal geen contact meer hebben met de buitenwereld, ook niet meer via internet. De maatregel volgt volgens de BBC nadat hij onlangs had getwitterd over de vergiftiging van de Russische oudspion Skripal. Assange zei te betwijfelen of Rusland daarachter zit, wat de Britse regering beweert. zou zich daarmee niet hebben gehouden aan afspraken met Ecuador. Assange zit sinds 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen. en vroeg daar politiek asiel om uitlevering naar Zweden te voorkomen. Het weer vannacht opklaringen en vrijwel overal droog. Temperatuur ligt net boven nul. Morgen overdag bewolkt af en toe zon.